9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS. Bij luchtaanvallen in Irak is een huis gebombardeerd... waar vermoedelijk de leider van Islamitische Staat vergaderde. Abu Bakr al-Baghdadi, meldt een Arabische tv-zender. Volgens persbureau Reuters waren in het huis verscheidene leiders van Islamitische Staat bijeen. De aanval was in de buurt van de grens met Syrië. Ooggetuigen zeggen dat verscheidene leden van IS gewond zijn geraakt en dat één lokale IS-leider en zijn vervanger om het leven zijn gekomen. De Islamitische Staat zou een ziekenhuis hebben ingenomen om de gewonden te kunnen laten verzorgen. Met luidsprekers werden buurtbewoners gemaand bloed te doneren, zeggen de ooggetuigen. Ten zuiden van Tilburg hebben vanmiddag 27.000 huishoudens een paar uur zonder stroom gezeten. Dat kwam volgens energieleverancier Inexis door kortsluiting en een kabel bij Goorlen. De meeste huishoudens hadden na twee uur weer elektriciteit... maar een paar duizend mensen in Hilvarenbeek moesten een paar uur langer wachten. Getroffen winkels en bedrijven krijgen geen compensatie... omdat de storing dan langer dan vier uur had moeten duren. In Beest is een man vanavond zwaar gewond geraakt... toen hij wilde helpen bij het vangen van een loslopend kalf. Toen de man uit zijn auto stapte, kon een andere automobilist hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer werd aangereden en kwam in een sloot terecht. Of het kalf is gevangen is niet bekendgemaakt. In de eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gewonnen van Willem II met 3-2. De Tilburgers kwamen terug van een 2-0 achterstand. Een kwartier voor tijd maakte Alberg de winnende goal voor ADO. Er zijn vanavond nog drie andere wedstrijden in de eredivisie. Heerenveen speelt tegen Gorgot Eagles, PEC tegen FC Groningen... en NAC Breda is net begonnen aan de wedstrijd tegen AZ. Het weer steeds meer bewolking, op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en af en toe zon, vooral in de middag en avond plaatselijk kans op lichte regen.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 Natuurlijk het laatste shownieuws, de party-update... en natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansvoer. Als opening horen we Kiesha met No Enemies. Onderweg zometeen. Olly Murs heeft een nieuwe plaat gemaakt, doet hij samen met Travis McCoy. Ook Jessica Maupoy heeft een nieuwe plaat gemaakt.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 Everywhere was de laatste schenit van Olly Murs. Tezamen met Travis McCoy met Wrapped Up. En ook hoorde je nog Jessica Mauboy met Can I Get A Moment. Heb je even een klein momentje voor Zaterdagavond, ik heb nog een beetje shownieuws voor je. De sukkel, die jij West. De rapper heeft een deal van rap 3,5 miljoen euro laten schieten. Dan moest hij misschien voor het bedrag iets heel geks doen? <laughs> Nee. Voor die paar miljoen euro moest hij negen concerten geven in Las Vegas. That's it. Maar ken is blijkbaar niet onder de indruk van het bedrag... en heeft netjes bedankt. Maar ja, hij mag het ook aan ons geven natuurlijk, hè. Want uh, ja, 3,5 miljoen euro voor negen concertjes... dat is toch eigenlijk helemaal niks, hè. En ik heb nog even nieuws over Drake. Goed nieuws voor fans van Drake. De rapper heeft uit het niets drie nieuwe nummers op het internet gezet. Het gaat om de tracks How About Now, Six God en Heat of the Moment. Drizzy heeft de tracks uitgebracht omdat hij wist dat hackers in handen hadden. Voor een EP is volgens Drake geen sprake. That was was de EP, Just Three Songs. En I knew some hackers had but enjoy. En eh, wil je de drie, checks, eh, de drie eh, tracks even luisteren... moet je even googlen naar Soundcloud. En dan moet je maar eventjes intoetsen Drake. En dan kan je die drie tracks even luisteren. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. Het derde uurtje, als we goede afspraak gemaakt hebben. Hij zit de laatste tijd erg vaak in Kroatië. Maar misschien dat hij vanavond ons niet vergeten is. DJ Charles met zijn Weekend Mix, Het stevige werk in de house scene. Ook zo zometeen de partyagenda, maar nu is muziek. Robin S. en R.O.N.N. Oftewel Ron Carroll met So Alive. steps ahead of present day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to. before Grande. Samen met Zed met Break Free. En ook hoorde je nog uh, eh, Coach met We Get Crazy. CFM voor de Nightwalk. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Terwijl de party update. Dan zoals altijd beginnen we eerst even met eh, de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro's. En voor meer informatie check even escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandverster Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Chiara, MC Janto. En het begint allemaal dus om 11 uur vanavond. Brainwash in de Escape in Amsterdam. En vanavond in de Melkweg. Encore, Old School. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 10 euro met onder andere Wax, Friend, Prime en MC Marbo. Dat is vanavond in de Melkweg. Het weekfeestje Encore met het thema Old School. En ook vanavond in Odeon in Amsterdam. Feestje Red Velvet. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 15 eh, euro. Met onder andere Johnny 500, Mr. Wonder, Joshua Rouge, Off-White, Raf the DJ en Izzy and Taylor. Dat vanavond dus in Odeon in Amsterdam. Het feestje Red Velvet. En vanavond in de Heineken Musical hebben we het feestje Carnival of Doom. Begint om 10 uur, duurt tot 7 in de ochtend. Intree 47,50 euro. Voor meer informatie check even carnivalofdoom.nl met onder andere Noise Processor, DJ Peacock, Miss eh, KB, Nosferatos, Korsakov, Wasted Mind, Outblack, en nog veel meer. Dat vanavond in de Heineken Musical. The Carnival of Doom. Tot 7 in de ochtend. Lekker uit je dak. Met, de, eh, ja, met het hardcore gebeuren. Hè? En vanavond in Stalker in Haarlem nog een leuk feestje. Oliver Whiter All Nighter. Begint om 11 uur tot 5 in de ochtend. Intrace 8 euro. En voor meer informatie check even clubstalker.nl. Met natuurlijk de line-up Oliver Whiter. CFM Zandvoort, dat was de party update. We gaan terug naar de muziek. Muziek van eigen bodem, The Real met Parapai. Ik ben ondersteboven je weet niet wat je doet met mij. Mooie bruine ogen. Hoe je bent niet goed voor mij. En al mijn vrienden begrijpen het niet. Vragen me steeds weer wat ik in haar zie. Ze heeft van die parapapai. Tu papa mbara papapai. Tu papa mbara papai. En een jij voor zo'n vrouw. Ze heeft van die paraplu. Ik volg je overal, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb mijn So zo van para papai. Ik noem het de vlinderdans. Vlinders in mijn buik dansen, baby, ik wil een kans. Baby, ik wil alleen jou en jij wil alleen mij. Laten we alleen zijn, zie het in je ogen. Voel het in de baseline, para papai. Het leven kan een feest zijn. Niemand die begrijpt, maar het boeit me niets. Ik wil dat niemand naar je kijkt. Kijk hoe je me tiest, hoe je me achter je aan laat lopen. Ik vind het best, ik vind het best. Ze heeft van die para papai. blik en de lichaam. Al die mannen worden gek. <laughs> Ze doen allemaal hun best, ja, maar niemand die krijgt het. Ze brengt je in twijfel. En net wanneer je denkt dat je er hebt, verdwijnt ze. Verleiding is groot, zelfs als ze voorbij loopt. Zie je door de rookgordijn dat ze hey van die parapapa. De papa, iedereen kijkt, kan het niet meer aan. Kan het niet meer aan. Hoe ze verleidt, alles voor elkaar krijgt, dit is niet normaal. Dit is niet... Ze speelt met je mind en ze weet het. Het kan er echt niks schelen. Als ze flirt ben ik weer afwezig. Zij van die para If you know me, then you know what I find me. Off in the Bahamas with a band one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, no get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. And we gon' boom, boom. Thank you. Thank you. dat was muziek van eh, Hunter Siegel en Todd Terry met Time to Blackout. En daarvoor hoorde muziek van Pitbull met de officiële tune van Penguins of Madagascar. Zand Zandvoort de Nightwalk. Het is dus even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansgroep. Deze week op 10 Oliver Heldens Koala. En op 9 The Magicians and Years and Years met Sunlight. En op 8 Milk and Sugar met Needing You. Doet ze samen met, uh, doen ze samen met uh, Barbara Tucker. En op 7 Ad Ad met I Got Something You Need. Op 6 Robbie Rivera met The Thing. En op 5 Roughneck met Everybody Be Somebody. Op 4 een oud nummer van de Nightcrawlers. Push the Feeling On en dit keer door de Criminal Vibes. En op 3 Laura Mason met uh, Ghost. Op 2 Dr. Cucho Gregor Salto in de versie van van Oliver Helders kent Stop Playing. En deze week op 1 in de 10 boven beste platen van de danshoek. Sander van Doorn met Dis. Dat waren de platen die je zeker voorbij hoort komen als je dit weekend gaat stappen. Ondertussen gaan wij verder met muziek. Rustpuntje op je radio. Nio en Juicy J met Chino's. Ja, uh taking me home. Yeah. Said I know she loves I see you. Uh. You got my attention, baby. Go do what you do. I put your notice. Now you gon' have to make a move. All this ice in my rolling, no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walks. She lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley coupe with the top off like Mardi Gras. All that cake, come get you some feeling like a soap. I can watch all my children. Hit it so long that she might lose feeling with her legs in the air. She can walk on the ceiling. Said I know she loves. your stereo. NW Nightwalk, the on-air dance show. Dance Fort FM. Everything I Need. En daarvoor hoorde je Nio met Chino's. Dit, uh, de Nightwalk, het eerste uurtje zit er alweer op. Tijd vliegt gewoon voorbij, niet terug. zometeen. De break, het nieuws, het weer. En dan zijn we nog eh, twee uur lang bij. Met het eerste uurtje de Global House Vibes met DJ Mauzo. En nu lang het beste van de clubs in de mix op je radio.